Weterings noemt het te gek voor woorden dat er zoveel politie nodig is... voor het beveiligen van een kinderfeest. Hij wil gaan praten met het plaatselijke Sinterklaascomité en andere partijen... om te kijken of het volgend jaar beter kan. Ondanks het grote aantal arrestaties is de intocht in Tilburg verder zonder grote problemen verlopen. Een vrouw van 85 is bij een beroving in Eindhoven ernstig gewond geraakt. Gisteravond probeerde een overvaller haar op straat te beroven. Volgens de politie gebruikte hij veel geweld en schopte hij haar meer keren tegen haar hoofd. Hij ging er zonder buit vandoor en liet de vrouw bloedend op straat achter. Voorbijgangers brachten haar naar het ziekenhuis. De politie van Eindhoven spreekt van een laffe straatroof en is een uitgebreid onderzoek begonnen. Amnesty International vindt dat premier Rutte de ongeregeldheden bij de intocht van Sinterklaas moet veroordelen. Gisteren ging het in een aantal steden mis. In Eindhoven gooiden betogers eieren en blikken bier naar demonstranten van kick-out Zwarte Piet. In een democratische rechtsstaat hoort zulk gedrag niet thuis, vindt Amnesty. Er is grote twijfel of de pasteltekening die gisteren in Roemenië werd gevonden wel een echte Picasso is. Het zou gaan om een werk dat samen met zes andere kunstwerken in 2012 werd gestolen uit de Rotterdamse kunsthal. De oud-curator van de collectie, waar de Picasso deel van uitmaakte... zegt dat hij denkt dat het om een goede vervalsing gaat.